Dat meldt het CBS. In een jaar tijd is de werkloosheid met 125.000 gestegen, van 3,7% tot 5,3% van de beroepsbevolking. De laatste maanden worden vooral 45-plussers werkloos. Eerder bleven oudere werknemers nog redelijk buiten schot. En de werkloosheid stijgt het hardst in Noord-Brabant. Voor de komende tijd wordt er een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. Het Centraal Planbureau voorspelde een maand geleden dat de werkloosheid dit jaar oploopt tot 510.000. Jemen stopt aan de grens met het uitgeven van visa aan buitenlanders die het land in willen. Alleen op de ambassade in het land dan van trek kan een visum worden gehaald regering in Sanaa wil op die manier voorkomen dat militanten het land binnenkomen. De screening op ambassades is doorgaans zorgvuldiger dan op vliegvelden. Westerse toeristen hebben last van de maatregel. Ze konden tot nu toe bij aankomst in Jemen een visum kopen. Het land staat na de mislukte aanslag op de eerste kerstdag op een Amerikaans vliegtuig onder druk maatregelen te nemen tegen het terrorisme. De dader zou in Jemen door Al-Qaeda zijn opgeleid. In de buurt van de Drieklovendam in centraal China moeten nog eens meer dan 300.000 mensen verhuizen. Volgens Chinese staatsmedia is de verhuizing nodig om het milieu te beschermen en risico's te vermijden. De Drieklovendam in de Blauwe Rivier is de grootste waterkrachtcentrale en dam ter wereld. De Chinese autoriteiten zijn bang dat de mensen die in de buurt wonen het waterreservoir bevuilen. Ook willen ze het risico vermijden dat bij een overstroming veel slachtoffers vallen. Om dezelfde redenen werden eerder al bijna 1,3 miljoen Chinezen gedwongen om te verhuizen.